Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS duizend leden van de moslimminderheid Rohingya Myanmar ontvlucht. Onderweg zijn ze beschoten door militairen en hun dorpen zijn platgebrand. Rond deze tijd begint in Den Haag een persconferentie waarin de resultaten van het crisisoverleg worden bekendgemaakt. Premier Rutte en de ministers Hennis, Blok, Schippers en Schulz hebben de situatie op de Bovenwindse eilanden besproken en bekeken of er extra maatregelen nodig zijn. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk zijn onderweg naar Curaçao. Daar wordt dan bekeken of en wanneer de koning en minister Plasterk naar het rampgebied kunnen. Op Sint Maarten heeft de volgende orkaan, José, weinig extra schade aangericht... doordat het oog op 120 kilometer afstand langs trok. Het Nederlandse leger gaat morgen verder met het uitdelen van water en voedsel. De militairen zijn ook actief bij het handhaven van de orde. Het oog van de orkaan Irma is net de Florida Keys voorbij, de eilanden ten zuiden van het vasteland. De Amerikaanse Weerdienst noemt het weer extreem gevaarlijk. Voor het eerst in zijn bestaan heeft ook Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, een tropische stormwaarschuwing gekregen. Inmiddels hebben meer dan 1,3 miljoen mensen geen stroom meer in Florida. In de eredivisie heeft Herenveen thuis met 2-0 van PSV gewonnen. De eindstand was al na zes minuten bereikt. FC Utrecht won thuis van Roda met 2-0. FC Twente heeft ook zijn vierde wedstrijd in de competitie verloren. Het verloor uit met 1-0 van Sparta. AZ won voor de derde keer op rij. Het versloeg NAC in Breda met 3-0. En FC Groningen VVV is een kwartier geleden begonnen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan.